4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw wordt het volgend jaar drukker op het Nederlandse spoor. Ondanks de coronacrisis en de flinke daling in het aantal reizigers... blijft het aantal treinritten in 2021 groeien. Dat staat in plannen van ProRail. Er komen 3000 treinritten meer bij dan dit jaar. Zo rijdt er straks een extra intercity tussen Groningen en Leeuwarden... en komt er een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. De Verenigde Staten hebben goedkeuring gegeven voor het behandelen van zieke coronapatiënten met bloedplasma van ex-patiënten. Dat maakte president Trump bekend aan de vooravond van de Republikeinse Conventie. Hij noemde het een zeer effectieve behandeling en voorspelde dat fors meer Amerikanen ervan gaan profiteren. De methode laat veelbelovende resultaten zien, maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt nog. Volgens de Amerikaanse minister van Volksgezondheid... hebben inmiddels 70.000 coronapatiënten de plasmabehandeling ondergaan. Woningbezitters kunnen de investering om hun huis duurzamer te maken... maar moeilijk terugverdienen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Met de huidige subsidieregeling verdienen huiseigenaren hun investering niet... of pas na tientallen jaren terug. Hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen zal daarom veel kleiner zijn... dan waar het kabinet van uitgaat. Curaçao heeft per direct alle dans- en muziekactiviteiten verboden. In kerken mogen geen koren meer zingen en horecabezoekers moeten contactgegevens achterlaten. Aanleiding voor de maatregelen is dat er twee nieuwe coronabesmettingen gemeld zijn. Het gaat in beide gevallen om lokale besmettingen waarvan niet duidelijk is hoe zij besmet zijn geraakt. In totaal zijn nu vijf mensen besmet op Curaçao. Twee van hen zaten al in quarantaine. Sinds maart zijn er 39 coronagevallen geweest op het eiland. Het weer verspreidt over het land van de buien. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het wisselvallig, met vooral in het noorden kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon.